Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De VN waarschuwt dat de hittegolf in het zuiden van Europa nog heftiger wordt. S'nachts koelt het bijna niet af, waardoor het risico op bijvoorbeeld een hartaanval groter wordt. Omdat de aarde op blijft warmen, waarschuwt de VN voor heftigere hittegolven in de toekomst. So we are seeing continuing growth in the frequency, duration and intensity of heat waves. And this is entirely consistent with the science of global warming and the world needs to prepare for more intense heatwaves. Op Mallorca is het, is het op dit moment 42 graden. In Turkije is het ook zweten met maximaal 40 graden. En ook in 20 Italiaanse steden geldt code rood vanwege de extreme hitte. Net als op Sardinië en Sicilië. In Joret zijn twee mannen uit Nederland gewond geraakt na een val van een klif, meldt RTL Nieuws. De twee wandelden vannacht over een kustpad toen het misging. Een Spaanse krant schrijft dat ze misschien over een hek zijn geklommen en toen hun evenwicht verloren. De twee vielen 20 meter naar beneden. Een van de toeristen zou op de intensive care liggen. Caroline van der Plas staat gewoon op de verkiezingsposter van de Boer-Burgerbeweging. Ze wordt weer lijsttrekker van de partij en dat is niet echt een grote verrassing. Van der Plas is een van de oprichters van de partij die in de peilingen op dik 20 zetel staat. Bij de verkiezingen eind november maken ze daarmee de kans op om de grootste partij te worden. Het gaat niet goed met winkelketen Big Bazaar. Twee winkels moeten worden ontruimd omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Voor deze mevrouw in het Noord-Hollandse Wormer is het schrikken. Wat zonde, er is hier al niks meer man. Ach, de keten heeft in Wormer en Schagen een huurachterstand van bijna 90.000 euro. Daarom zijn de vestigingen nu dicht. Ja, maar die huren zijn ook niet meer te betalen. Wat die mensen voor die panden moeten betalen, schandalig. Je kan hier geen eens een schoenen kopen of een paar pantoffels. Blokker is ook voetzie. Volgens RTL Nieuws hebben meer vestigingen van Big Bazaar zulke problemen. Nou, nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels helder in het zuiden... terwijl in het noorden het bewolkt wordt en kan gaan regenen. Morgen wat meer wolken, hier en daar wat buitjes bij 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die een paar minuten oponthoud opleveren. De meeste vertraging heb je op de N235 van Amsterdam naar Purmerend... tussen het Schouw en Ilpendam. Het oponthoud is daar 10 minuten.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 of a mountain. I'd been to the top of the world, seen all you can see from my vantage point. I soon seen where you see a whole lot more. Oh yeah, down, down, down, down, down, down, down, down, down. of a traveler. I have traveled all around, and I've raised more hell since I've been alive. So when I die, I know I'm bound. Down, down, down, down, down. Please pray for my soul. You won't hear my cry on life's other side. You can be sure that when I go, I'll go down, down, down, down. op het bot uitgekleed is Starvation Box, een schitterend akoestisch album van cult country muzikant Dale Watson. Voor het materiaal haalt Dale inspiratie uit Delta Blues, folk en country. En er is een fantastische cover van Percy Mayfield's Like a Stranger in My Own Hometown. Eerst luisterde je naar het op single uitgebrachte Down, Down, Down, Down. Als laatste keus Ain't Nobody Everybody. One, two, three. feel like a stranger right here in my own hometown. I feel like a stranger right here in my own hometown. Friend can be hateful, oh, but they can't keep a good man down. Yeah, I came back here about four or five years ago. I came back here about four, five, six years ago. This town could be so hateful, oh, but you know, still my home. Well, I didn't want to leave it. I knew I couldn't stay. I never thought that I would come back again one day, feel like a stranger, right here in my own hometown. Yeah, folks in are hateful. Oh, but you can't keep a good man down. couldn't stay. I never thought that I would come back again one day, feel like a stranger. Right here in my hometown. Yeah, old friends keep being friendly. Oh, they can't keep a good man down. Feel like a stranger. Right here in my own hometown. Feel like a stranger right here in my own hometown. This town can be so hateful, oh, but you can't keep a good man down. Warm aanbevolen. is het favoriete album van de maand. Aan sommige songtitels van Summer Dean, zoals She is in his arm, but I'm in the palm of his hand, kun je al zien dat ze alle oude klassieke country songs heeft bestudeerd. Behind the bodega St. Mary's an Old San Antonio I went looking for answers from a woman which whom I was told that with beautiful colors that shone like a halo above could search for my name in the heart of the man that I love. Her name was Jimena, and her hair was a pin made of gold. I told her I'd come with a heart that was empty and broke. Or I'd foolishly fallen for one with a gold wedding band. And now she's in his arms, but I'm in the palm of his hand. cowboy and his love for the golden haired girl. As she read through my lines and the smoke of the candlewood whirled. She said the demons inside her made a damsel that he's destined to tame. And that love in my cowboy was barren and only in vain. his hand. While she's in his arms, I'm constant aanwezig in het tour- en festivalcircuit in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Europa en heeft in de loop der jaren een reputatie opgebouwd als een compromisloze country traditionalist. Sinora is nieuw van hem. worship. Stupid is een duet tussen Frank Sinatra en zijn dochter Nancy. Ze zingen de hele tekst samen. Dus het lijkt niet alsof ze het voor elkaar zingen, maar voor iemand anders. Het leuke deuntje had een grote impact en bereikte in 1967 de eerste positie in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk.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 Rick Trevino combineerde vakkundig zijn country en Latino stijl in een wilderige Nashville productie die alles een popklans gaf. Bij Better in Texas blijft het binnen de perken. left my heart down in Mexico well, Some senorita not so long ago Who I thought about each night and day Oh, what can I say? What's oh, such a foolish thing to do But now I'm falling for somebody new What You Got is een duet van Pearly Curtis en Rhonda Vincent. Hold what you got, I'm a coming home baby Hold what you got, I don't mean maybe Been thinking about you and I'm on my If you hold what you got, I'm a coming home to stay. Well, in my mind, I can see it's a mighty good sign that I need you. That's why I can't wait to get back home. So squeeze yourself real good and tight Cause I'll be home before daylight If you hold what you got, I'm a-coming home to stay you got. I'm a coming home, baby. Hold what you got. I don't mean maybe, been thinking about you, and I'm on my way. Don't sell the house and don't wreck the car. Stay there, honey, right where you are. If you hold what you got, I'm a coming home to stay.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 op een keerpunt waardoor je je realiseert dat je zelf degene bent die bepaalt hoe je in het leven staat. Ik besef inmiddels dat je mag genieten van het leven. Zoals de maan de getijden beïnvloedt, zo is ook het leven. Aldus Esther van Kommer. emotion. Don't feel sad, have no fear. It all will pass. The mood will always change the tide. Have your dreams and show your light. And wiggle with your toes and feel the grass. A miracle will come at last. als de Nederlandse Bob Dylan reist hij veel en treedt hij al vele jaren op. Zijn album heet A Dylan Song A Day. Nou vooruit dan maar, I Shall Be Released. See everything can be replaced Yet every distance is not near I remember every face a man who swears he's not to blame. het blokje country uit eigen land. Eric Diamond heeft een voorliefde voor Waylon, Willie, Haggard en Jones. in Dit is het favoriete album van de maand. Je hoeft niet te weten hoe je het moet doen om het te doen, zegt Summer Dean. Muziek heeft me geleerd dat ik begaafder ben dan ik ooit had gedacht. Ook via Move Alone Devil geeft ze daar blijk van. You better move along, devil, you ain't welcome here. Cause I'm a happy gal and got no care or fear. Move along, devil, you ain't welcome here. I'm a happy gal and got no care. or feed. Well, old poor Hanky had a cold, cold heart, and Waylon was a rambling man. Merle loved the bottle, but the bottle let him down, and the devil won't take my hand. No, the devil won't take my welcome here. I'm a happy gal and got no care or fear. Move along, devil, you ain't welcome here. I'm a happy gal, and got no care. child ain't got no care Crossroads. uit alle windstreken. Dying for a Name is de debuutsingle van het veelbelovende Zweedse talent Hannes Eitman de tekst komt voort uit een gesprek over de moderne tijd waarin succes alles is. is een smeltkroes van je favoriete geluiden. Variërend van de ziel van Amy Winehouse tot de zoetheid van Dolly Parton. Jesse Lee met Where He Ain't. Sometimes he throws his hands up in frustration on still wears our wedding band. And that door he's been joys and a few. Talking to the man who fixes things he can't. I don't know where he is right now, but I know where he is. Doesn't drown his sorrows in a dark uit Texas en in een drie minuten sessie brengen ze mijn luisteraars van het eerste naar het tweede uur. Give me a three minute session with my favorite hacker song. Long summer evening and the rumble of a storm. I find my direction, way to hear. away your blues I ain't saying they don't help Sometimes I know it's true One quick way to brighten my day Is listen to my favorite tunes Give me a three-minute session With my favorite Waylon song Warm summer evening And the rumble of a song I find my direction way to heal my wrongs with a three-minute session in the form of a country song. with a three-minute session in the form of a country song. I tried Dr. Phil and the latest pill with my favorite country song. Warm summer evening and the rumble of a storm. Find my direction, way to heal my wrongs with a three-minute session in the form of a country song.